is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485 Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. En dit is... You can do magic. You can have anything that you desire. America, you can do magic. lieve Els Plaat. I never believed in things I couldn't see. I said if I can't feel it, how can it be? No, no magic happened to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone. upon the window pane. And when the night gets so cold, when I can't sleep, again you come to dat zei Els ook tegen mij vanmiddag. You can do magic, magic. Want we hebben alle afwasborstels weer gerepareerd. Dus vandaar dat we weer terug zijn. Live vanuit Krimp aan de met de afwasshow. You can do magic. Je hoorde natuurlijk Amerika. De koekjes is in de borden. De komende karat. Ivy, waai weg. Jij was af. inderdaad, René, je kan beter met afwaspostels aan de gang als met eh, computers. In ieder geval wat ondergetekende betreft. Wat een drama was het allemaal. Donderdag veel storingen. Vandaar ook eh, donderdag en vrijdag geen afwasshow geweest. Want dat doen we vanuit de live studio die met afwasborstels in verbinding staat met eh, de zendcomputer, zoals dat heet. En die verbindingen waren helaas helemaal verbroken. Maar goed, het is allemaal weer opgelost. En als het goed is, horen jullie mij nu weer op de Middengolf. Of natuurlijk gewoon via www.radioels.nl. Goedenavond allemaal, welkom bij de Show. Het is vandaag maandag 10 juli 2017. En het was eigenlijk pas de eerste keer dat ik deze Elsplaat draaide. Dan moeten we eigenlijk een beetje verandering inbrengen? Dus als we tijd over hebben, gaan we deze aan het eind van het programma nog een keer draaien. Verder hebben we natuurlijk even kijken wat we straks allemaal voor nieuwtjes hebben. Als we wat kunnen vinden. De Tour de France hebben rustdag. We zullen toch even kijken of we wat kunnen vinden. En de muziek die komt van de shirts van Glen Campbell, van de T-set, de Flirtations. Emily Star, dat bekende, beroemde Miami plaatje. De classics. Billy Idol is het tweeluik voor vandaag. Sammy Davis Jr., de BB Band. Kate Boos, Matte Hoepel. <laughs> En als we er nog aan toe komen, hebben we nog een mooi fietsplaatje voor mezelf van Boudewijn de Groot. Overigens meneer Hans Bank, eh, mijzelf en natuurlijk René Verstraeten, bedankt voor de afgelopen drie uur hier bij Radio Els 1485. René heeft alweer gelijk, want het regent inderdaad hier al een klein beetje. Het gaat niet erg hard, het komt loodrecht uit de hemel. Het is eigenlijk wel een beetje verfrissend. Nou, we gaan maar snel beginnen met de muziek, anders schiet het hier ook allemaal natuurlijk niet op. Terug naar 1967, 50 jaar geleden. Hier is Sandy Posey en ze neemt het allemaal terug.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 229 kilometer aan fileleed hier in Nederland. En een, op de, een van de langste die staat op de A16 Breda Rotterdam. 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk en Prins Alexanderpolder. Radio Els, Ferry den Hartog. is Radio Els. 1485 AM. zeker lekker. <laughs> Gewoon een beetje lachen en dan gewoon weglopen. Ach, waarom niet? 1979. Ik wil horen de shirts hier in de show. Het is alweer 11 over 6 geworden. We doen het hier live vanuit Krimp aan de IJssel. Een Amerikaanse tiener heeft in een week tijd twee keer een flinke geldprijs in een loterij gewonnen. De 19-jarige Rosa Dominguez uit Californië viel voor de eerste keer in de prijzen nadat ze voor 5 dollar een kraslot had gekocht bij een tankstation. Het bleek haar omgerekend 487.714 euro op te leveren. Dominguez voelde zich naar haar gelukkige aankoop nerveus en wilde alleen maar huilen. Een paar dagen later stopte ze opnieuw bij een nabijgelegen tankstation om één dezelfde soort kraslot te kopen. Ditmaal bleek het lot goed voor omgerekend ruim 88.000 euro. De tiener heeft haar prijzengeld van meer dan een half miljoen inmiddels geïnd en wil van de opbrengst gaan winkelen en een nieuwe auto kopen. Oh ja, dan wordt dat dan wel een erg bijzondere auto, denk ik, van een half miljoen of zo. Terug naar 1977, hier is Glenn Gamble en de Southern Nights. Southern Radio 1485 AM in het westen en in het noorden van het land te, beluisteren op die frequentie. En natuurlijk in het oosten van het land bij de heer Jan Chicago op de 1476 kHz. En ik heb begrepen van eh, onze grote zendmeester in het oosten van het land dat het vermogen binnenkort vrij, eh, wordt, uh, vrijelijk wordt opgevoerd. Of hoe noem je dat eigenlijk? We wachten het allemaal wel af. Radio Els AM 1485. De Ava Show. say nothing can change the love that I give you any time of the day. But if you do believe in love, if you do believe keep it in. ik ben overduidelijk uh, dus ik geloof er niet in hoor. If You Believe in Love, je hoorde natuurlijk Peter Tetro uit 1970 in de formatie T-Set. De verkeerspolitie in België geeft elk jaar gemiddeld 650 automobilisten een boete voor te langzaam rijden op de openbare weg. De trage rijders hinderen met hun rijgedrag andere bestuurders. Dat blijkt volgens eh, Belgische media uit cijfers die minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven. Hij deed dit naar aanleiding van vragen van een parlementariër. Zo'n 150 boetes worden uitgedeeld omdat de chauffeurs onder de minimumsnelheid van 70 km per uur zaten. De andere 500 boetes geven agenten aan bestuurders die de normale gang van andere weggebruikers hinderen door abnormaal traag te rijden, wanneer daar geen reden toe is. De automobilisten die worden beboet voor te langzaam rijden zijn allemaal handmatig op de bom geslingerd. Verkeerscamera's kunnen dit soort overtredingen niet registreren, omdat eh, dan in het geval van een file alle auto's op de weg als overtreders zouden worden gesignaleerd. In Nederland hebben we geen wettelijke minimumsnelheid, meer in ieder geval. En eh, dus Nederland kent wel het zogenaamde artikel 5, waarmee weggebruikers kunnen worden bestraft die met hun lage tempo de rest van het verkeer in gevaar brengen. Ja, het is altijd weer net even iets anders in België. Ik heb hier toch een mooie muziek uit 1968, The Flirtations, Nothing But The Heartaches. Oeh, dat is lekker. Ja, dat is heel erg lekker, Els. afwassen, dan is dit natuurlijk heerlijke muziek om eh, zo eens even die afwasborstel flink over de borden te laten gaan natuurlijk. Hè? Nothing but Heartaches van de Flirtations uit 1968. Ben je nog niet zo ver, zie je nog in de maaltijd en wens je weer natuurlijk een smakelijk eten. Radio Els zit niet stil en heeft niet alleen een nieuwe website, maar ook een nieuwe programmering. Iedere middag hoor je de leukste programma's en op zaterdag alle hoogtepunten. De nieuwe programmering vind je op de website en op Facebook. Luister Els op 1485 AM en wereldwijd op radioels.nl. Radio Els, klaar voor de toekomst. Zomer op je radio.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 <laughs> en het blijft heerlijk om te horen. Ja, ja. Niet zozeer eh, de tekst natuurlijk, maar wel de muziek. No, no, sheriff. Emily Starr uit 1978. Zo'n heerlijk Mi plaatje. Zo, dan gaan we eens even kijken naar de Tour de France. Het is vandaag wel een rustdag, maar er is natuurlijk altijd nieuws uit de Tour. Chris Froome gaat Gerard Thomas missen. De skyrenner uit Wales hielp Froome in 2013, 2015 en 2016 aan de eindzege in de Tour de France. Thomas moest de ronde van Frankrijk zondag echter verlaten met een gebroken sleutelbeen, terwijl hij notabene zelf achter Froome de tweede plaats in het algemeen klassement innam. Het wegvallen van Girard is een grote klap voor ons team, zei Vroom op de eerste rustdag in de Tour. Niet alleen omdat hij op de tweede plek stond, maar ook omdat voor hem een sleutelrol in het verschiet lag in de bergen die nog komen. We gaan hem, hem enorm missen in de tweede helft van de Tour. Maar bovenal hopen we natuurlijk dat hij snel herstelt van zijn blessure. Vroom die verstevigde zondag in de bijzonder hectische etappe naar Chambéry wel zijn leidende positie in het klassement. De gele truidrager heeft 18 seconden voorsprong op zijn eerste belager en dat is de Italiaan Fabio Aru. Ja, ja, ja. Nou, misschien heeft hij wel eh, eh, vleugels als een adelaar. Hier zijn de classics. summer in Brazil. There I met such a pretty girl. Her kisses gave me a thrill. Wish I could fly like a bird so high over the clouds and the golden sky. Wish I could sail through the sky above. so high over the clouds in the golden sky. Wish I could sail through the sky above. Hollandse formatie De Classics hadden nog aardig wat hitjes hoor in de jaren 70. Dit kwam uit 1976, Wings of an Eagle. En daar kan ik gewoon niet stil blijven zitten, want dit valt duidelijk in de categorie voor ondergetekende. Daar moet je me s'nachts voor wakker maken. Els is inmiddels ook al gearriveerd. Ze heeft eh, chocolademelk bij met natuurlijk een flinke scheut rum. Eh, ja, ja. Het is vandaag 10 juli en dat is de 191ste dag van dit jaar. En er komen er nu nog 174 en is dit jaar ook alweer voorbij. Vandaag in 1911 was een grote brand in 12 panden tegelijk op de Dam te Zaandam. En er vielen maar liefst 6 doden. De Rainbow Warrior, Warrior, het schip van Greenpeace, wordt vandaag door de Franse geheime dienst in 1985 met twee landmijnen tot zinken gebracht in de haven van Auckland. En dat is in Nieuw-Zeeland. En in 1974 eh, heffen de Arabische landen vandaag hun olieboycott olie op tegen Nederland. Ja, je kent het wel hè, Den Uilers in de olie, dat was van eind 1973. 1971 gaan we naartoe. Gottfried Bomans begint een verblijf van één week op Plaat. Geen idee wat hij daar allemaal gedaan heeft. Misschien wel een boek geschreven of zo. zou best zomaar eens kunnen. Ook wel een belangrijke eh, dag voor de Beatles vandaag in 1964. Want vandaag in 1964 verschijnt het eh, Beatles-album A Hard Day's Night. En de gelijknamige single die komt ook uit in het Verenigd Koninkrijk. En in 1991 Boris Yeltsin begint vandaag aan zijn termijn van vijf jaar als de eerste gekozen president in Rusland. Ja, het was allemaal na de val van het communisme natuurlijk. Nog even een beetje sport. Vandaag in 2016, dus dat was vorig jaar. Portugal wint het EK voetbal in en tegen Frankrijk. Na veel weerstand tegen de nieuwe smaak van cola herintroduceert Coca-Cola de oude formule onder de naam Coca-Cola Classic. En dat gebeurde vandaag in 1985. En vandaag in 2003 wordt Wikibooks gestart. Nog even naar de temperaturen toe voor vandaag. 1967 hadden we de laatste minimumtemperatuur, 5,9 graden. De hoogste maximumtemperatuur was in 1941 33,8 graden. Het zonnetje scheent het langst in 1934, 15 uur en het regende het langst in 2002, 15 jaar geleden dus, 8,1 uur. En we zijn lekker vroeg met, eh, weet je nog wel, want het is nu pas precies half zeven. Dat komt mooi uit, want uh, het tweeluik dat duurt volgens mij bijna zelfs 10 minuten met, met die twee nummers van Billy Idol. Want daar hebben we het hier over. We gaan luisteren naar IJs, Weer Oude Face en Sweet 16. Twee leuk, nu, nu, nu, nu. without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. no human grace. Eyes without a face. Such a human waste. Rise. 20 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. And I do anything I never guessed it would rock up my prom. bargain share. I never guessed it would rock her far from meisjes van 16 jaar zingen, dat kon je in die jaren nog wel. Dat zou tegenwoordig toch denk ik iets moeilijker zijn. Het Billy Idol uit 1987, Sweet 16 en the Feest uit 1984. Je luistert naar Radio Els 1485. De afwasshow is nog bij je tot 7 uur. Ik heb hier ook nog wel een beetje een opmerkelijk bericht. Bij Dieren dierentehuis De Hof van Ede in Ede uiteraard is, de, is het afgelopen weekend een poes van bijna 18 jaar oud binnengebracht die al sinds 2010 als vermist geregistreerd staat. De eigenaren van Poes Mulan, zoals ze volgens de gegevens op de chip heet, wonen echter niet meer op het opgegeven adres in Nijmegen en ook het telefoonnummer werkt niet. Omdat een nieuw adres niet bekend is, heeft het Dierentehuis maandag een oproep op Facebook geplaatst. Deze wordt massaal gedeeld. De vorige basis van eh, de zwart-bruine kat woonde op de Oranje Singel in Nijmegen. Dus bij deze even een omroep. Als je eh, in 2010 daar iemand eh, weten wonen die dus eh, die kat had, de zwartbruine kat, dan eh, weet je dus dat dat die kat is. Nou, als ik die foto zie, dan is die wel erg schrikaanjagend. Je moet maar eens gaan kijken op de <laughs> telegraaf. Het is, ik weet niet of dat eh, de foto van de poes is, maar ja, hij ziet er eigenlijk zeer angstaanjagend uit. Hij zou zo een beetje voor een heks door kunnen gaan of zoiets. Uh, trouwens, ik heb hier iets, eh, een speciaal plaatje voor de tandartsen. Want zo houden we de tandartsen een beetje aan het werk. Sammy Davis Jr. 1972. Hier is de Candyman. Candyman. kind of candy you want. Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. the candy man can. The candy man can. The candy man can cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world Candyman can. Oeh, dat is lekker. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candyman can. The Candyman can. nou, Els heeft het weerbericht nog niet klaarstaan, dus uh, dat schuift nog even één plaatje op. Je hoorde eh, Sammy Davis Jr. 1972, het snoepmeneertje, zoals dat heet. Dat kennen we eigenlijk hier niet zo, hè? Die, die, eh, wel de ijskomman die rondrijdt, maar een snoepwagentje wat rondrijdt, dat kennen we hier niet. Dat, zie je in Amerika, zag je dat destijds wel veel, veel. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord nu wel bij Radio Els. Het is een paar jaar geleden dat ik stond te liften. Midden in de regen, midden in de nacht. Met een paspoort en een slaapzak van een vriend gekregen. Ergens langs de E7 of E8. leven in de stad, dat hield ik voor bekeken. Ik slenterde de dagen door op zoek naar wat geluk. Ik wilde weg van een vriendin die me nooit wat had geleken. En na een uur of wat stopte er een druk. Stille liefde maanlicht zag ik zijn vreemde ogen. Hij vroeg me wie ik was en wat ik deed en wat ik dacht. Hij staarde in het duister, over het stuur gebogen. En zei niet waar de reis naartoe ging die nacht. Hij gaf me een checkie en zei ik heet stille Willy vind altijd onderkomen, ieder kent mijn naam. En mijn wagen kent de wegen van de wereld. En toen hij stopte, zei hij me waar ik heen moest gaan. Stille Willy. Daar kruispunt van die verlaten wegen. Midden in de vlakte staat een kleine kroeg. En geen truckchauffeur komt er ongelegen. Je bent er nooit te veel, je bent er net genoeg. Hij zei: ga daar maar heen en drink een pilsje op mijn kosten. En stopte onverwacht een tientje in mijn hand. En doe ze maar de groeten, zei die, van stille Willy. Dan ben je vast en zeker een welkome klant. Stille Willy. Stelde er een pilsje. Een ruimte vol met mannen, rook en bier en veel kabaal. Maar toen ik betaalde, uit naam van Stille Willy, werd het doodstil in het lokaal. De kroegbaas zei, het gebeurde vijftien jaar geleden. Een bus reed in de bergen, Willy reed hem tegemoet. Ten koste van zijn leven kon hij een ramp vermijden. Hij brengt ons ieder jaar nog onverwacht een goed. Stil het blijft natuurlijk een hele bijzondere plaat en zo vreselijk mooi. De BB-band Stille Willy uit 1981. 12 voor 7. Deze natuurlijk. <laughs> Oh, we gaan eens even kijken naar het weerbericht. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten en zuidoosten vallen een paar onweersbuien. Elders is ook een bui niet uitgesloten. Later vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg en vannacht is het op een enkele bui na droog. De minima liggen zo rond de 15 graden. Morgen is er veel bewolking. In de middag valt een bui. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een gebied met meer neerslag. Met 18 tot 22 graden is het wel wat minder warm als de afgelopen dagen. Ook woensdag is het wisselvallig met buien en de maxima liggen dan tussen de 18 en de 20 graden. Dan is er ook nog een waarschuwing in het oosten komen enkele stevige onweersbuien voorbij. Daarbij is kans op hagel en kan er plaatselijk veel neerslag in korte tijd vallen. Dan zullen we eens even kijken naar de temperaturen voor eh, het komende weekend. Donderdag 20 graden, vrijdag 19 en zaterdag als het weekend begint is het ook 20 graden. De minima lopen uiteen van 11 tot 13 graden. En dat alles bij een westen tot noordwestenwind, windkracht 2 tot 4 op zaterdag. De activiteiten, de rapportcijfers, het barbecue weer vanmorgen een 6, het fiets weer een 5, het strand weer een 4 en meneer Hans Bank zijn wandelweer toch wel weer gewoon een voldoende, namelijk gewoon een 7. Ja, ja, ja, ja. meneer Hans Bank die kan altijd wandelen. Ik heb wel eens begrepen dat hij ook midden in de nacht aan het wandelen is. Dus als je eh, eens een keer iemand daar tegenkomt, <laughs> dan weet je dat is meneer Hans Bank van de Hans Show. Ja, ja schiet alweer aardig op in de show. Nog even naar Kate Boost toe. Gaan we doen voor je. 1985. Hier is Running Up That Hill. tell me. zijn van mij natuurlijk altijd een overzicht gewend van de tv-programma's. Nou, als ik naar nu.nl ga en ik klik op tv-gids, krijg ik gewoon een blank scherm voor me. Er is dus <laughs> zeker een storing daar. Ik kan eh, drukken op wat ik wil, maar er komt helemaal niks. Ik druk dan altijd op primetime, maar er komt niks. Bij zenders komt ook niks. En bij nu op de tv komt ook helemaal niets. Nou verwacht ik zo dat je om 8 uur gewoon het journaal hebt op Nederland 1. Eh, Nederland 2, ik heb geen idee. Nederland 3 ook niet. Het zal waarschijnlijk allemaal herhalingen zijn. Uh, is afgelopen, dus daarvoor hoef je ook niet naar RTL 4 te gaan. En ik zou zeggen, blijf dan maar gewoon lekker bij de radio... naar al die gouden oude hits bij Radio Els 1485.nl. Eh, nee, 1485 kHz, maar radioels.nl. Even goed zeggen, dan hardop. En dan hoor je 24 uur per dag de mooiste gouden oude uit de top 40 van 1965 tot pak een beet ongeveer 1987. Ik heb er nog eentje voor je. Dat wordt Mot de Hoepel. Alleen die naam al, hè, dat gelijk eigenlijk al een beetje lachen. Mot de Hoepel, 1972. Het is gewoon serieuze muziek hoor, niks van af. All the Young Dudes, een heerlijk plaatje om weer eens een keer te horen.